Jelle Seubring met het NWS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Dat zeggen twee functionarissen tegen persbureau Reuters. Gisternacht werden zo'n 30 locaties bestookt in een gezamenlijke aanval van de Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland steunde die aanval. De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran... vallen al wekenlang schepen aan op de Rode Zee... die banden zouden hebben met Israël. In Taiwan zijn de verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw parlement begonnen. Om 8 uur lokale tijd zijn de stembureaus opengegaan. De uitslag is van invloed op de betrekkingen met China de komende jaren. De zittende regeringspartij DPP, die pleit voor onafhankelijkheid... staat er momenteel het beste voor in de peilingen. Commerciële bedrijven mogen niet langer zomaar materiaal van de Koninklijke Bibliotheek gebruiken... voor kunstmatige intelligentie. Boeken, kranten en andere teksten worden door de Nationale Bibliotheek in Den Haag gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. En dat is interessant voor bedrijven die teksten gebruiken voor computerprogramma's als ChatGPT. De Koninklijke Bibliotheek zegt dat sommige bedrijven zich niets aantrekken van auteursrecht en bronvermelding... en heeft daarom maatregelen genomen om geautomatiseerd commercieel gebruik te beperken. De politie heeft in Woerden een grote hoeveelheid gestolen iPhones en iPads gevonden... met een waarde van bijna 19,5 miljoen euro. De apparaten waren vlak daarvoor gestolen bij een bedrijf op Schiphol. Toen de vrachtwagen met gestolen spullen in Woerden aankwam bij een loods... deed de politie meteen een inval. Daarbij zijn vijf mensen aangehouden. Het weer, is nu zo'n 3 graden. Vannacht is er kans op een beetje motregen. Komende dag is het bewolkt en vooral in het noorden valt er af en toe wat regen...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

死了活。 you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. Mm-hmm. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and you leave it to trip.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 many I could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. 4. to think it's a crime. No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that in a suit? ain't nothing damn near his cool the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far, gonna have problems. defenders of the dollar eagle said, what you doing, man? right here. much more than she's got, and it's such a typical. Guy. from a treehouse my mind right.